Vijf uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Ze is gewond geraakt. Een zelfmoordenaar zou zich hebben opgeblazen bij tientallen bussen... die klaar stonden om Sjiïten te evacueren. Het zijn inwoners van steden in de provincie Idlib... die zijn veroverd door rebellen. Friesland viert vandaag dat op deze dag in 1945... de eerste Canadese militaire Leeuwarden binnenreden... en daarmee de bevrijding van de provincie begon... Kort voor half één vanmiddag reden 22 oude militaire voertuigen de Friese hoofdstad in. In optocht ging het daarna naar het Fries Verzetsmuseum. Het zuidwesten van Friesland werd pas na Leeuwarden bevrijd. De Waddeneilanden moesten nog tot eind mei 1945 wachten voordat de Duitsers werden verjaagd. Bijna 300 Q-koortspatiënten gaan een hoger beroep tegen de overheid. De rechtbank oordeelde in januari dat de staat niet tekort is geschoten... bij het informeren van de bevolking over de infectieziekte. Volgens de advocaten van de patiënten gaf het RIVM op een kaartje... alleen het aantal besmette patiënten per gemeente aan... maar niet de bron van besmetting. Q-koorts brak in 2007 uit in Brabant en duurde tot 2010. Duizenden mensen raakten besmet en 74 mensen overleden. Op een vuilnisbelt in Sri Lanka zijn zeker 16 doden gevallen... doordat afval begon te schuiven. Ongeveer 20 mensen liggen in het ziekenhuis. De 90 meter hoge vuilnisberg ligt in Colombo. Hij stortte in elkaar nadat brand was uitgebroken. Zo'n 100 huisjes werden bedolven onder het puin. Honderden militairen graven door het puin op zoek naar slachtoffers. Het weer vanavond en vannacht droog, met plaatselijk kans op vorst aan de grond. Morgen wat zon, vooral later op de dag enkele buien.